Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Er zich naar ex-generaal Mladic naar Nederland komt. Volgens justitie in Servië zal hij eerst daardoor een onderzoeksrechter worden ondervraagd. Daarna kan hij beroep aantekenen tegen een eventuele uitlevering. In Nederland zal Mladic aan het Joegoslavië-tribunaal worden overgedragen. Mladic werd vanochtend opgepakt in het dorpje Lazarevo, zo'n 60 kilometer ten noorden van Belgrado. Hij zat daar bij familie ondergedoken. De 69-jarige Mladic had een andere identiteit aangenomen. Hij was de hoogste militair van het Bosnisch-Servische leger. Mladic gaf leiding aan het wegvoeren en vermoorden van bijna 8000 moslimmannen in Srebrenica in 1995, waar Nederlandse militairen machteloos toekeken toen de enclave viel. Ook leidde hij de jarenlange belegering van Sarajevo, waar 10.000 burgers omkwamen en sluipschutters vanaf de daken op burgers schoten. In Politiek Den Haag is opgelucht gereageerd op de arrestatie van Mladic. Premier Rutte spreekt van een heel bijzonder moment voor heel veel mensen. Hiermee zie je dat je in de wereld niet wegkomt met dit soort vreselijke misdaden, zegt de premier. De zwemleraar Benno L. is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. Van de rechtbank had hij 7 jaar gekregen. Het Hof heeft bij de strafmaat rekening gehouden met de vele publiciteit waar Benno L. onder geleden heeft. Het OM had in hoger beroep 10 jaar geëist. Noël is veroordeeld voor het misbruik van tientallen meisjes. Tennisser Robin Haase is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in de tweede ronde in drie sets van de Amerikaan Marty Fish. Bij de vrouwen zorgde Arantxa Rus voor een verrassing door te winnen van de Belgische Kim Kleisters. De 19-jarige Nederlandse verzocht nummer 2 van de verplaatsingslijst in drie sets. 3-6, 7-5 en 6-1. In de tweede set overleefde Rus, met twee, overleefde Rus twee matchpoints. Het weer bewolkt, een enkele bui, maximaal 22 graden en een stevige zuidwestenwind. Vanavond geregeld buien en kans op onweer. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat al 150 kilometer file, dat is vrij veel voor dit tijdstip. Er zijn dan ook een paar ongelukken gebeurd, met name op de A16 staan lange files. Ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelevarensveen en Hoogmade 7 kilometer. De A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 6, de andere kant op bij Oud-Zuid 5. De A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Hendrik de Ambacht en Hardingsveld-Giessendam 11 kilometer. Het is daar zo druk omdat het de omleidingsroute is voor de A16 van Rotterdam naar naar Breda.